Iedere werkdag van 12 tot 2. weet niet of u ons hoort. In ieder geval eh, via het eh, televisiekanaal wel. Daar kunt u ons alweer horen. Of het in de ether ook zo is, weet ik niet. De kabel weet ik ook niet. We hadden een stroomstoring hier in de buurt rond de Tolweg. Dus zodoende dat het allemaal even fout liep. daarom heeft u ons even half uurtje moeten missen. Ja, het is niet anders. Maar als alles dus mee zit, dan, eh, dan zijn we er weer. En dan hoort u ons weer. En eh, dan kunnen we eindelijk beginnen aan ons programma ZFM Lunch op deze woensdag. Betekent dat alle vaste onderdelen eventjes een beetje opschuiven natuurlijk. Nog niet alle computers werken, dus bijvoorbeeld het NOS nieuws. Dat weet ik niet of we dat straks hebben. Dat had u dus nu om 12 uur moeten missen. Of eh, moeten krijgen, maar die computer werkt nog niet. Dus dat is eventjes afwachten. Maar dan bent u in ieder geval op de hoogte waarom het allemaal een beetje stil was. Op de 106.9 en op kanaal 40 van Ziggo. En eh, op de kabel 104.5. Maar goed, ik hoop dat u ons weer hoort. Dat we er weer zijn. Gezellig. Gaan we maar niet te lang kletsen door het intro, want... Eh, ik heb gezat leuke muziek klaarstaan dus. Laten we eens met deze beginnen van Cotley and Green. Goedemiddag. Ja, dat waren Cotley en Creams. Ze zaten ooit zaten ze in uh, natuurlijk, deze heren. En het nummer dat heet Een Englishman in New York. Daar hebben we later ook nog een eh, ander nummer van Sting uh, gehad. Of met diezelfde titel. Maar dit was iets heel anders. Nou, mocht u ehm, in de ether naar ons willen luisteren. Dan helaas, dan kunt u ons nog niet horen. Want zoals ik u vertelde... We hebben een stroomstoring gehad hier in de buurt en de zender ligt er nog uit. En, maar via de kabel hoop ik en via, eh, en, eh, via Sigo Kanaal 40 kunt u ons natuurlijk wel horen. En ook via internet. Natuurlijk, via internet kan het ook. Via www.zfm-live.nl En dan kunt u ons gewoon weer volgen. Als alles tenminste is zoals ik denk dat het is. Eh, breaking news. U heeft natuurlijk het NOS ehm, eh, nieuws moeten missen. Maar breaking news is wel dat minister Timmermans eerste eh, vervanger is van de EU-voorzitter Juncker. De voorzitter van de Europese Commissie. Dus hij is eerste vicevoorzitter geworden. Dus als Jonker even niet kan, dan wordt het, eh, dan wordt het meneer Timmermans. Dus dat is wel een vrij belangrijke eh, eh, baan die hij dus heeft. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? En even kijken. Ik moet nu ineens heel veel ineens Zo. Als het goed gaat... Stargate Kid. No no My Sweet Living. Live van First Aid Kit was dat. Van, eh, ja, een nieuwe plaat dus, als het ware. Ah, daar gaan we weer. 3 in 1. 3 in 1 vandaag is ingediend door Thijs. Uit, café, eh, dat leuke café in de hand staat.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 you know. Five long years, baby, I fought you. I came straight on, straight on. way to go. The next woman I'll marry, she'll have to carry and bring me, bring me, bring me some food. Yes, I've been mistreated. And you, you, you know what I'm talking about. enough to put me down. in one. The Blizzards. Aangevraagd door Thijs. En uh, u hoorde achter een van ons Window of My Eyes, Five Long Years. En The Sky is Crying. Drie prachtige platen. Ja, we zitten met een beetje een probleem, dames en heren. Want er is een stroomstoring geweest in uh, gedeelte van Zandvoort. En dat betekent dat, het, eh, dat u het etersignaal nog even moet missen ik zal die dame even uitzetten Zo, dan kan ik het even rustig vertellen. Komt wel goed. Eh, dan, uh, zouden we vaak nog zeggen. Ja, dat betekent dat u ons via de ether nog even moet missen. De 106.9 doet het nog even niet. Eh, daar wordt aan gewerkt. Verder hebben we ehm, de kabel doet het wel. En natuurlijk ook internet en onze app. Die doen het ook allemaal. Dus u kunt ons gewoon horen. Als u dat leuk vindt. Alleen eh, via de autoradio, de ether, dat werkt nog even niet. <clears throat> daar zijn we druk mee bezig. Ook voor eh, onze adverteerders even een probleem. De server hier in de studio... Uh, ligt eruit. Eh, ook door die stroomstoring. Dat betekent dat we straks om 1 uur even geen advertenties en geen nieuws hebben. Dat is, eh, het is niet anders. Er wordt aangewerkt om dat op zo kort mogelijke termijn op te lossen. Eh, maar dat, ja, dat gaat allemaal niet zo snel. En we doen ons best. Dus dat u dat eventjes weet. Dat u straks ehm, geen officieel NOS nieuws zult hebben. En geen verkeersinformatie. En ook de advertenties doen het even niet. We doen ons best om dat zo snel mogelijk op te lossen. You're my Eh, Linnet, moet ik zeggen. <clears throat> nou ja, we weten allemaal hoe het daarmee afgelopen is. Dit was Ilse de Lange natuurlijk en Gimme a Reason. Van de laatste cd en natuurlijk als opvolger van Calm After the Storm. Ja, en u luistert nog steeds naar CFM via de kabel, via uh, de internet en eh, via de eh, via natuurlijk Single Kanaal 40. De eten doet het nog even niet, maar dat doen we. Hier zijn de Kings. Kings. 1966, 67, zo'n beetje daar in de buurt. Waterloo Sunset. Altijd een van mijn favoriete Kings liedjes geweest. Ja. Oh, lekker plaatje gewoon. Ja. Oké dan, helemaal fijn. Nou, gaat allemaal weer helemaal goed. En... Eh, En als je dit muziekje hoort, dan weet u het, hè? Ja, dan gaan we eten. Ja. Nou, we hebben besloten een lunchprogramma, nietwaar? Zo is dat. Al duurt het even voordat ze het eten hebben met deze. Oh. Dus is geen hele korte. Oké. Nee. Nou, we zullen het horen. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, dus kunt u dus na de uitzending strakjes... Eh, maar het loopt even iets anders allemaal vandaag. Ik heb u al uitgelegd. Eh, daarom had uh, nu eigenlijk de bioscoopagenda moeten komen. Maar die hebben we nog niet. Ehm, nee. Die komt dus strakjes wel. En eh, het eh, NOS nieuws, dat hebben we sowieso niet. En dat gaan we u zelf even vertellen, want dat, eh, dat kan even niet. Dus, nou, eerst maar even eten dan. Ja, doen we dat even. Ja, gaan eerst maar eten. Mhm. Nou, we gaan mm. maken deze week Smaakt een goed, mm. maaltijdsoep. En dat is mm. kippensoep met prei. Mm. Jeetje. En hiervoor heeft u nodig twee kippenbouten, 300 gram gesneden prei, een kopje gebroken rijst, een gesnipperde ui, 1 theelepel zout, fijn gehakte selderij, een halve theelepel peper, een theelepel currypoeder, 2 liter water en wat fijn geknipte bieslook. Breng het water met de kippenbouten, selderij, zout peper en curry aan de kook. En laat dit op laag vuur circa 1 uur staan, zodat er een eh, mooie bouillon ontstaat. Neem vervolgens de kip uit de pan en verwijder botten en vel. Doe het losgemaakte kippenvlees terug in de pan en voeg prei, ui en rijst toe. Breng op smaak met eventueel nog wat zout en of peper en voor wat extra smaak kunt u een paar blaadjes van de magieplant toevoegen. Of lavas, zoals het ook wel genoemd wordt. Laat dit nog ongeveer 30 minuten zachtjes doorkoken tot de rijst gaar is. Verdeel de soep over eh, vier royale kommen en bestrooi dit eh, tot slot met wat vers geknipte bieslook. En dit is een erg lekker soepje met wat stokbrood en bieslookboter ik zou zeggen, eet smakelijk. Er zit hier eentje zeven. Eh, echt, dat wilt je niet weten. Ah. Jongens, wat een soepje zeg. Ja, lekker hè? <laughs> Ik mag niet eten in de studio, maar anders. <clears throat> Eh. Nou, dan moet je nog even geduld hebben hoor. Oh. Dan ben ik wel eh, een uurtje mee onderweg, als het ah. niet langer is. Oké. Anderhalf ah, uur. Oké, kwart voor twee soep. <laughs> goedemiddag. Nou, daar zijn we dan weer. Eh, ja, ehm, het recept dat kunt u dus teruglezen op onze Facebookpagina eh, eh, www.facebook.com slash, oftewel zo'n schuine streep. En dan Zandvoort luncht aan elkaar. Als u dat doet, dan ziet u daar het recept vanzelf verschijnen. En zo doen. Wat zei je? Dat ga ik zo doen. Ja, ik had even je microfoon even zitten omdat je zo moest hoesten. Ik zet, oh, even, zet even de microfoon uit. Ja. Dat klinkt zo raar allemaal nog goed. Nou, we gaan door met het programma. En... Hit music, hit music, hit music, hit music, hit music. Hit music, ja, wat is het? Nou, waar gaan we dan? Ja, die plaat begint een beetje zacht. Ben Howard dit. Dat nummer uit I Forget Where We Were. Ben Howard. Oh, hey, I wasn't listening. I was watching Syria blinded by the sun sign strip new. You were in the kitchen, boy. My runner's mouth, the wounded with the wounder's will. And that's how summer passed. thistle and the burrow Hello, love for you. I have so many words, but I, I forget nou, Ben Howard met eh, I Forget Where We Were is dit natuurlijk onze eh, fake day. Ja, gaan <laughs> we dat gewoon lekker volhouden. Soulful Blues Quality, jawel. Nummer dat heet Soul Band. is eerste uur. Het zit erop. Eh, eerste uur dan, althans. Dat zit erop. Ja, het zit erop, hè, het eerste uur. Het is bijna één uur. Voor de mensen die eh, misschien eh, wat later ingeschakeld hebben... vertel ik het nog maar een keer. er is vanmorgen rond... Ehm, even voor 12 is er een stroomstoring geweest... We weten, of, we weten niet of dat in heel voor het geval was. Maar in ieder geval hier rond de Tolweg in ieder geval wel. Ja, en dat eh, betekent voor een radiostation dat alles er dan uit ligt. De zender ligt eruit, uh, lag eruit of ligt eruit, nog steeds. En alle computersystemen, de meeste zijn weer opgestart. En vandaar dat u ons eh, kunt beluisteren via de gebruikelijke kanalen. Kanaal 40 van Ziggo op uw tv. de kabel 104.5 natuurlijk. Ehm, en via internet www.zfm-live.nl het enige wat het nog niet doet, eh, voor de mensen die in de auto zitten of ergens anders, eh, de Ether, dus de 106.9 FM. Ja, die doet het nog even niet. Dat kan ook nog wel heel eventjes duren, want daarvoor moet er een eh, speciaal iemand naar het Palace Hotel om die zender weer aan te zetten, geloof ik, als het goed heb. Wat het ook nog niet doet, is onze server hier in de studio waarmee wij normaal het nieuws van de NOS ontvangen en onze reclameboodschappen en zo. Dus eh, eh, onze excuses aan eh, de adverteerders die we hebben. Slingeroptiek, uh, Karimo, autobedrijf Karimo, autobedrijf Zandvoort, uh, Circus Zandvoort. en natuurlijk ook Stipha Radio Stiphout. Ehm, sorry dat het zo loopt, maar dit is, dit is overmacht. Daar kunnen we helaas niets aan doen. Hij wordt aangewerkt en vanavond hopen we dat al uw reclameboodschappen gewoon weer op een normale manier eh, eh, te horen zullen zijn. Maar vanmiddag zal dat waarschijnlijk nog niet het geval zijn. Je weet natuurlijk dat CFM draait op vrijwilligers en onze hoofdtechnicus, ja die heeft ook gewoon een baan, die is gewoon op zijn werk. Die kan pas na zijn werk eh, dit probleem gaan oplossen. Dus dat is eventjes voor de duidelijkheid naar onze adverteerders. Wat we gaan doen is eh, in ieder geval proberen u een beetje op de hoogte te houden van het, uh, van het nieuws, het regionieuws en natuurlijk eh, van het NOS nieuws dat ik hier voor me heb. De Nederlandse minister Frans Timmermans wordt de eerste vicevoorzitter van de nieuwe Europese Commissie. Hij wordt de eerste vervanger van Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De Europese, eh, de Europese Unie krijgt in totaal eh, zeven vicevoorzitters met als hoogste functie daarin